Daardoor lagen er tientallen kookpakketjes op straat. En voor het hek stond een vluchtauto klaar. Daarin zouden tassen met nog eens 30 tot 40 drugspakketten hebben gelegen. Het is niet de eerste keer dat de politie jonge uithalers betrapt. Vaak gaan ze voor het snelle geld, zegt deze expert. Misschien ook wel status, eh, bling bling. Eh, maar misschien ook toch wel gewoon dat mensen schulden hebben... en op een gegeven moment erin rollen en steeds dieper in de, in de shit zitten. En op een gegeven moment ook niet meer nee kunnen zeggen. Bij een brand in een goudmijn in het zuiden van Peru zijn zeker 27 mijnwerkers om het leven gekomen. De politie probeert de lichamen naar boven te halen en denkt dat er nog, doden zijn, nog meer doden zijn gevallen. En mogelijk is kortsluiting de oorzaak van de brand. Wielrenster Annemiek van Vleuten heeft na een zenuwslopende slotrit... voor het derde jaar op rij de Vuelta Femenina op haar naam geschreven. Klonk zo bij Eurosport. 10 seconden heeft ze nog. Oi, oi oi Van Vleuten gaat ze het halen. Ja, ze gaat het halen. Ze houdt, wat zal het zijn, 5 seconden over. En het is genoeg voor haar om de Vuelta Femenina te winnen. De kroning van koning Charles en koningin Camilla is gisteren in Nederland door anderhalf miljoen mensen bekeken. Het feest gaat vandaag weer verder. Vanavond is er bij Windsor Castle het Coronation Concert. En daar staan onder meer deze artiesten. Ja, Katy Perry en ook deze man die zegt even... Ja, Lionel Richie was dat. En ook Take That treedt nog op. De BBC die zendt het allemaal live uit. Mocht je het willen zien, het begint om 9 uur vanavond onze tijd. Krijg je nog het weer verspreid over het land nemen de buien toe. Daarbij kan ook in korte tijd veel regen vallen.